Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Onder de doden die gisteren vielen bij de aanslag op een luxe hotel in de Libische hoofdstad Tripoli zijn een Amerikaan en een Fransman. Drie doden zijn nog niet geïdentificeerd. Waarschijnlijk zijn zij Aziatisch, dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsdiensten. De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door een militante groep die banden heeft met terreurgroep Islamitische Staat. In de Spaanse stad Granada zijn tien Rooms-Katholieke priesters en twee Rooms-Katholieke medewerkers aangeklaagd wegens seksueel misbruik van vier minderjarige jongens. De jongens werden tussen 2004 en 2007 op seksfeesten misbruikt in een huis dat door de priesters werd gehuurd. Paus Franciscus heeft een van de slachtoffers persoonlijk excuses aangeboden. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september naar rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn... en baseert zich op een bekentenis van een lid van een drugskartel. De verdwijning leidde afgelopen maandag en de maanden daarvoor tot grote protesten in Mexico. Volgens de betogers is de aanwijzing, deze de verdwijning van de studenten het bewijs dat de overheid corrupt is. Ze houden de autoriteiten verantwoordelijk voor de verdwijning en de moord. Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordwinst geboekt... en dat komt vooral door de populariteit van de iPhone 6 en 6 Plus. Die werden in september geïntroduceerd. Apple verkocht van oktober tot en met december bijna 75 miljoen iPhones. Bijna 50 meer dan een jaar eerder. Wel werden er minder iPads verkocht. Het weer, het is bewolkt, het is zo'n 3 graden. Vanochtend valt er wat lichte regen en dan gaat het aan waaien. Smiddags regent het even flink, daarna komt er nog wat zon en het wordt 6 tot 8 graden.